De pensioenen worden bevoren en de beloning van ambtenaren wordt aangepast. Verder gaat de accijns op alcohol en tabak omhoog en worden luxe artikelen extra belast. Griekenland stond onder druk van Brussel om drastische maatregelen te nemen. Het land heeft een schuld van 300 miljard euro en een begrotingstekort van meer dan 12 procent. Door de Griekse problemen daalde de euro in waarde. De Europese Commissie heeft de maatregelen van Athene verwelkomd. Voorzitter Barroso sprak zijn vertrouwen uit. Bij de stadsdeelverkiezingen in Amsterdam-Zuidoost kunnen de kiezers weer op de lijstduur van de VVD stemmen. Vanochtend bleek dat zijn naam op de stembiljetten ontbrak. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Wie per se op hem wilde stemmen kreeg het advies later terug te komen. Snel werden er nieuwe biljetten gedrukt die rond twee uur werden afgeleverd in de 62 stemlokalen in Amsterdam-Zuidoost. De VVD maakt bezwaar tegen de gang van zaken. Volgens de partij gaat het om een principiële zaak. Dat betekent dat de verkiezingen misschien moeten worden overgedaan. Op Schiphol is een Zweedse piloot aangehouden die jarenlang met een vervalst vliegbrevet vloog. Het Korps Landelijke Politiedienst arresteerde de 41-jarige man aan boord van een Boeing 737. Hij stond op het punt om ruim 100 mensen naar Ankara te vliegen. De luchtvaartmaatschappij was ingelicht over de arrestatie en kon op tijd een andere piloot regelen. De Zweed had aan het begin van zijn carrière wel een brevet, maar dat was verlopen en ook niet geldig voor verkeersvliegtuigen. Hij verklaarde dat hij al 13 jaar met valse papieren vloog en minstens 10.000 vlieguren heeft gemaakt. Dan het weer.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 Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe from death until rebirth. Do I say, think I'll dream till the stars shine. The wind whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born afternoon and eh? night. Nature's got me high and it's so beautiful. Yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe from death until rebirth.